Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn weer meer mensen aan de slag als kok of barista. Tijdens de coronacrisis stopten een hoop mensen met hun werk in de horeca en cultuursector. Maar volgens de KVK, die bijhoudt hoeveel ondernemers erbij komen, trekt de boel nu weer aan. Dat komt waarschijnlijk doordat mensen het nu aandurven. Zij denken dat de pandemie wel achter de rug is en zien dat festivals en feestjes weer doorgaan. In de horeca en cultuur waren een kwart meer ZZP'ers aan de slag dan een jaar geleden. Er zijn vooral veel eventcateraars bijgekomen. Denk dan bijvoorbeeld aan koks op bruiloften of barista's op festivals. In de Amerikaanse staat Wisconsin is het kantoor van een anti-abortusorganisatie in brand gestoken. Er is ook een tekst op het gebouw gekalkt, vertelt deze verslaggever. Someone also spray painted the side of the office there with the words if abortions aren't safe then you aren't either. het is nog niet duidelijk wie erachter zit. Vorige week kwam naar buiten dat de hoogste rechters van Amerika een einde willen maken aan het landelijk recht op abortus. Dan mogen staten abortus dus verbieden. In Groningen zijn gisteravond twee jongens uit een zendmast geplukt. Iemand had gezien dat ze naar boven waren geklommen en belde de politie. De melder dacht dat de jongens naar beneden zouden vallen en dus gingen de agenten er snel op af. Bleek dat de twee het gewoon voor de kick deden. Ze zijn opgepakt en krijgen binnenkort een dikke boete. En Max Verstappen heeft gisteravond gewonnen in Miami. Hij begon de race vanaf de derde plek achter twee wagens van Ferrari... maar was die binnen tien rondjes allebei voorbij. Op het eind werd het nog even heel spannend, maar het kwam allemaal goed, zag commentator Louis Dekker. Een overwinning waar je voor moet vechten, die is vaak nog mooier dan een makkelijke zege. Verstappen, laatste bocht, daar komt hij aan. Nog één knikje naar links, een vol gas en zo. En daar zie je de rookpluimen al. De rookpluimen van de tribunes en Verstappen pakt het zwart-wit geblokt in Miami. Het is de derde overwinning van het seizoen voor Verstappen. Hij komt daardoor ook weer een stukje dichter bij de leider in de WK-stand, Ferrari-coureur Charles Leclerc. Het weer nog, het is nu nog behoorlijk fris, maar wordt wel weer een flink zonnige dag vandaag. Vanmiddag zijn er wat dunne wolkjes.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 Hete zomerhits. of my van de zomer op ZFM. Hoor je nu overal, hoor je nu overal. Ieder en maal weer. ZFM Zomer. follow 60s, and now what I Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Voor Zandvoort en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rusland viert vandaag de dag van de overwinning... waarmee het einde van de Tweede Wereldoorlog wordt herdacht. Zoals elk jaar zal president Poetin een toespraak houden. Mogelijk zal hij daarin de inval in Oekraïne voor het eerst een oorlog noemen... wat de weg zou vrijmaken om dienstplichtigen in te zetten. VN-chef Guterres heeft geschokt gereageerd op het bombardement van een school in het oosten van Oekraïne. Volgens de Oekraïense president Zelensky kostte die aanval aan zeker 60 mensen het leven. En in Rotterdam-West is een auto beschoten vanuit een andere auto. Daarbij zou een inzittende gewond zijn geraakt. De politie hield later in Rotterdam-Zuid een auto met daarin vier mannen aan. Het weer overwegend zonnig bij 18 tot 25 graden.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 Papa Chico's playing. you'll sing this song. All the people feeling they go. tá tudo preparado, vem que o reggae é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata.